uur. Jobboot met het NOS De FNV gaat morgen actie voeren op Schiphol. De rechter verbood vakbond vorige week het werk neer te leggen. Om toch hun standpunt duidelijk te maken is gekozen voor stiptheidsacties door het grondpersoneel. Daardoor kunnen vluchten vertraging oplopen. De vakbond is in conflict met luchtvaartmaatschappij KLM over een nieuwe CAO. Wat acties precies inhouden wil de FNV nog niet zeggen. Premier Rutte wil niet dat scholieren het slachtoffer worden van verhitte discussies tussen Turkse Nederlanders. Na de mislukte coup van een maand geleden zijn er grote spanningen tussen aanhangers van president Erdogan en de geestelijke Fethullah Gulen. Die wordt door Turkije gezien als het brein achter de staatsgreep. Volgens de premier zijn er aanwijzingen dat de spanningen tussen mensen met Turkse roots ook in de klas tot uiting kunnen komen. Hij roept ouders op om te voorkomen dat er conflicten ontstaan over de situatie in Turkije. De VS verhuizen hun kernwapens van Turkije naar Roemenië vanwege de onrust in het land, melden verschillende media op basis van anonieme bronnen. Op de Turkse luchtmachtbasis in Çelik liggen naar schatting 50 Amerikaanse kernwapens. Het gaat om kleinere kernwapens die door F-16's of andere straaljagers kunnen worden afgeworpen. De relatie tussen de VS en Turkije staat onder druk, omdat Amerika weigert de Turkse geestelijke Gulen uit te leveren. Bij een zware kettingbotsing ten zuiden van Madrid zijn gisteravond twee doden gevallen. Veertig mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. Bij het ongeluk waren ook Nederlanders betrokken, maar of ze gewond zijn geraakt is niet bekend. De ANWB Alarmcentrale heeft wel een melding gekregen van een Nederlands gezin dat ongedeerd is gebleven. Hun auto is wel totaal los. De gezinsleden worden vanavond teruggevlogen naar Nederland. Het weer overwegend bewolkt en op steeds meer plaatsen buien. Morgen af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag meer buien en ook lagere temperaturen. Maar na het weekend weer meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NLC. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 6 kilometer. Verderop tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De andere kant op richting Amsterdam bij Muiden 4... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een korte file van 3 kilometer. 10 minuten vertraging heb je op de A27 van Gorkum naar Almere tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven.